Een voorspoedige start. Mautschreurs met het NWS Journaal. Het KNMI heeft code oranje ingetrokken. De wind neemt langzaam af, maar er kunnen tot in de avond nog zeer zware windstoten voorkomen. De storm veroorzaakt op meerdere plaatsen overlast. Zo werden van en naar Schiphol meer dan 250 vluchten geannuleerd. Het Noordwestziekenhuis in Den Helder heeft alle operaties afgelast... omdat de dakbedekking boven de operatiekamers dreigde los te laten. In Schiedam viel een kraan om. Mensen in de buurt van Kampen werden opgeroepen te komen helpen met het vullen van zandzakken... om daarmee de dijken bij de Kamper eilanden preventief te verstevigen. Vanwege de storm en de verhoogde waterstanden zijn alle vijf grote stormvloedkeringen in ons land gesloten. En dat is nog nooit eerder voorgekomen, meldt Rijkswaterstaat. De Maaslandkering en de Hartelkering zijn de laatste twee keringen die vandaag dichtgingen. Voor de Maaslandkering was het kritieke waterniveau nog niet bereikt. Die is gesloten om de kering te testen onder stormcondities. In de VS is oorlogsheld Edward Fulmer overleden. Hij kreeg de militaire Willemsorde vanwege zijn buitengewone heldhaftigheid in de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaan was tweede vlieger op een ongewapend transportvliegtuig tijdens de slag om Arnhem in 1944. Toen de eerste piloot gewond raakt door afweergeschut... zette Volmer het vliegtuig alsnog helemaal aan de grond. Edward Volmer was 98 jaar. Waarschijnlijk wordt morgenochtend pas duidelijk op welke plekken in het land het OV stil ligt vanwege de staking in het streekvervoer. Veel werknemers gaan staken voor meer loon en een lagere werkdruk. Er wordt onder meer actie gevoerd bij Arriva en Connection. De vakbonden gaan ervan uit dat er vrijwel nergens in Nederland bussen rijden, behalve in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.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 it's cold outside You better stay here by the fireside By the fireside I'm overdue. Expect me any day now, real soon. I'm coming home. I'm coming home. everything is gonna be fine. I'm coming home, baby, now. Expect to see me now.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 of chances more than meets the Nina, Simone. The concert was over. There was still a band playing. allemaal fijne dagen en een voorzitter.